Jelle Visser met het NOS-journaal. Nederlanders zijn iets gezonder gaan eten. Zo wordt er meer groente en fruit gegeten en minder vlees. Dat blijkt uit een groot onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ook suikerhoudende frisdranken en vruchtensappen worden minder gedronken. Omgerekend krijgen Nederlanders daardoor gemiddeld 756 suikerklontjes per jaar minder binnen. Volgens het RIVM een stap in de goede richting... maar veel Nederlanders houden zich nog steeds niet aan de voedingsrichtlijnen. Veel meer mensen zijn vorig jaar gedood door een landmijn. Dat blijkt uit de landmijnmonitor van de internationale campagne voor het verbod op landmijnen. In 2017 kwamen bijna 2800 mensen om het leven door een landmijn. In 2016 waren dat er 700 minder. Vooral burgers zijn slachtoffer. Het aantal slachtoffers ligt volgens de organisatie nog veel hoger... maar veel gevallen worden niet gemeld. Met het verdrag van Ottawa hebben 164 landen afgesproken geen landmijnen in te zetten. Maar veel landen houden zich daar niet aan. Ook terreurbewegingen IS en de Taliban gebruiken landmijnen. Vorig jaar werden er bijna 170.000 landmijnen vernietigd. Premier Rutte zegt dat vooral hooligans afgelopen weekend ongeregeldheden rond de intocht van Sinterklaas hebben veroorzaakt. Dat zei hij bij het Vragenuur... waar hij uitleg moest geven over zijn uitspraak van gisteren over ASO's... die zich afgelopen zaterdag hebben laten zien. Rutte zegt dat de hooligans niet per se aanwezig waren om op te komen voor Zwarte Piet... maar ze waren volgens hem gewoon blij dat ze weer eens rotzooi konden trappen. Het waren doorgesnoven maloten, al dus de premier. Afgelopen weekend werden tientallen pro-Zwarte Piet-betogers opgepakt, de meeste in Tilburg. En de politie in Limburg heeft 14 mensen aangehouden... bij een grote actie tegen hennepteelt. Daarnaast zijn 29 plekken doorzocht, vooral in de westelijke mijnstreek. Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in materialen... die nodig zijn voor de hennepteelt, zoals hennepstekken. Bij de invallen zijn 1600 hennepplanten in beslag genomen en 1900 stekken. Ook werden er 14 auto's en boten meegenomen. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij Hoogmade 5 minuten.